Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na Utrecht wil ook Drenthe een zogenoemde probleemwolf gaan afschieten. De provincie is bezig met de vergunning daarvoor. Eén wolf viel in de afgelopen weken vier keer schapen aan in Bijlen, blijkt uit DNA-onderzoek. Ook in Friesland heeft die wolf meerdere schapen gedood. Bij de aanvallen ging de wolf steeds een wolfwerend hek voorbij. De provincie weet niet of de wolf nog steeds in het gebied is. Vorige week werd op de Utrechtse Heuvelrug een wolf doodgeschoten. Uit DNA-onderzoek moet nog blijken of het gaat om probleemwolf Bram. De nieuwe informateur namens D66 wordt Rianne Letchert. Zij is nu bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. Het is de bedoeling dat zij de volgende ronde van gesprekken gaat leiden... tussen D66, CDA en VVD gaat de Kamer weer formeel een voorstel doen voor de volgende formatiefase. Naar verwachting gaat een meerderheid van de Kamer daarmee akkoord. In België is de kickbokser Jamal Ben Sadiq veroordeeld tot een celstraf van vier jaar... in een zaak die draait om de ontvoering van een havenmedewerker. Die werd zwaar onder druk gezet om drugs door te laten, maar uiteindelijk vrijgelaten. De rechtbank van Antwerpen oordeelde dat Ben Sadiq de drijvende kracht was achter de ontvoering. Ben Sadiq werd bekend vanwege zijn successen in het kickboksen. Hij behoorde lange tijd tot de beste in het zwaargewicht... en nam het meerdere keren op tegen Rico Verhoeven. FIFA-voorzitter Infantino wordt beschuldigd van machtsmisbruik... en het herhaaldelijk overtreden van de plicht tot politieke neutraliteit binnen de voetbalbond. De klacht is door mensenrechtenorganisatie Fair Square ingediend bij de ethische commissie van de FIFA. De organisatie wil ook graag onderzoek naar de komst van de omstreden FIFA Vredesprijs. Infantino zou die er zelf hebben doorgedrukt. Het weer, vanavond soms wat regen.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 As Long As There Is A Honky Tonk is een van de speels opstandige momenten op Rhinestone Requiem. Een album dat fungeert als liefdesverklaring aan klassieke honky tonk en als persoonlijk dagboek. Sunny Sweeney tekende voor de openingssong van dit tweede uur.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 Couldn't Last a Moment scoorde Colin Ray rond de millenniumwisseling opnieuw hoog in de country charts. Mede dankzij het emotioneel open refrein. De tekst draait om het besef dat stoer doen na een breuk niet werkt. Zonder de ander houdt de hoofdpersoon het nog geen ogenblik vol. over. I thought I could move on, but I was wrong. I woke up last night calling your name and feeling the blame, baby. Thought I could quit you, but I still miss your love. What was I thinking? Thinking I could still walk down the street without you by my side got every right to turn and walk away. I can't make you stay. I broke your heart, that's the bottom line. is het favoriete album van de maand. Deze song laat de meer romantische, bijna tijdloze kant van Jeremy Pinel horen. Stuck in the Rain staat op het album van de maand Decades. brengt een dromerige en serene sfeer. Haar zachte stem, begeleid door subtiele instrumentatie die de song een lichte weemoed meegeeft. deze versie van de Carter Family klassieker houdt de traditionele melodie en structuur eerbiedig intact, terwijl Pam Linton's stem het lied een nieuwe zachte glans geeft. Het album Songs of the Carter Family is een expliciet eerbetoon aan een van de fundamenten van de countrymuziek, waarin tijdloze melodieën opnieuw tot leven komen. En zo is dat ook te horen in I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes. cover van deze week. Waylon Jennings gaf Joe South's Games People Play eind jaren 60 een eigen draai, door er rijke meerstemmige arrangementen en country soul aan toe te voegen. Met de Kimberleys in de achtergrondzang schuift de song richting gospel en folk, terwijl de maatschappijkritiek van de tekst overeind blijft. games people play now. Every night and every day now. Never meaning what they say now. Never saying what they mean. Oh no, willy walla away the hours in their ivory towers till they're covered up for hours. Well, we make one another cry. Break a heart and then we say goodbye. Cross a heart and then we hope to die. And say the other was to blame. Neither one ever given an answer. Then we gaze at an eight by ten. Thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. people walking up to you, shouting glory, hallelujah. While well, they want to sock it to you in the name of the Lord. Gonna teach you how to meditate, read your horoscope and teach your faith. Furthermore, to hell with pain, come on and get it on. Country Flashback. Evangelina vertelt het verhaal van een man die door de woestijn reist, gedreven door zijn verlangen naar de mysterieuze Evangelina, en groeide uit tot een veelgecoverde rootsklassieker. Met Geronimo's Cadillac verwerkt Hoyt Axton het verhaal van de Apache-leider Geronimo, in een song waarin moderne symbolen botsen met de geschiedenis van de oorspronkelijke bevolking. De mix van folkrock en country gaf het nummer een breed geluid en het werd later ook door andere artiesten opgepikt. And I dream in the morning that she brings me water And I dream in the evening that she brings me wine Just a poor man's daughter out a penasco. Evangelina, Old oh, Mexico. There's a great hot desert south of Mexicali. And if you don't have water, boy, you better not go. Tequila won't get you across that desert Evangelina, old Mexico. And the fire I feel for the woman I love is driving me insane, knowing she's waiting. And I can't get there. God only knows said you don't need papers, I'll let you go. I can tell that you love her by the look in your eyes now. She's the rose of the desert, old Mexico. And the fire I feel for the woman I love is driving me insane, knowing she's waiting can't get there. God only knows that I racked my brain to try to find a way to reach that woman. Oh, Mexico. And I dream in the morning that she brings me water. And I dream in the evening that she brings me wine. Just a poor man's daughter From Pola Yasco South of the border In old Mexico Evangelina I miss you so I miss you so Song werd vooral wereldberoemd in de hitversie van Ringo Starr, maar is in de kern een typische Exton-song. Droog komische tekst over verleiding en afwijzing, op een bijna lollige melodie. just came from Colombia. She smiled because I did not understand. field out. Someday they want She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please. It only makes me sneeze. It'll make it hard to find the door. niet door. you please, it me sneeze. And it hard to Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Cassie Valazza staat bekend om haar dromerige folk country. En Your Hearts in a Tin Box sluit daar naadloos bij aan. De song schildert een gesloten, fragiel hart in poëtische beelden gedragen door zacht twangende gitaren en een loom tempo. It's just money, it's just time, it's what it costs. Ten thousand and still owing while my feet don't touch the floor. They said to get a second job, one that pays me more. Two months of selling out most of the shows. I'd sure like to see where all that money goes. the people tell you everything that's story. You can hand them out to passerbys and greet them at your door. Like an angel with a knife for wounded souls. Spotlight. De Portugese zanger Zé Amaro mengt country-invloeden met zijn eigen fado-achtergrond, waardoor Milhão do Biago tegelijk exotisch en vertrouwd klinkt. Trekzak, fiddle en een stevige backbeat maken het tot een dansbare kruising tussen Nashville en Zuid-Europa. Amaro is een van de weinigen in Portugal die zich met country bezighoudt. eu fico louca, cabelo griot. Oh. E então eu fui mais abaixo e em e dei-lhe um beijinho no seio. Dei-lhe um beijinho no seio. Ela disse mais abaixo é, não tenhas receio, cabe alegria Deus. E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no umbigo. Dei-lhe um beijo no umbigo, ela disse mais abaixo, mais abaixo não abri. Virou! E então eu mais abaixo e então beijei-lhe os pés sensuais. Beijei-lhe os pés sensuais ela disse mais acima, já foste abaixo demais. Oh, virou. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo nas canelas. canelas Ela disse mais acima Mais acima é que estão elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho E então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo na virilha. Dei-lhe um beijo na virilha, ela disse mais ao lado, mais ao lado é maravilha. e o meu coração parou. E o meu coração parou. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. Alô, gente da cacete hoje! a confusão ilusão e para te fazer feliz. E para te fazer feliz, decidi dar um beijinho na pontinha do nariz. Cadê as palmas e zet Zeamaro neer als een reiziger die zijn eigen pad zoekt, zowel muzikaal als spiritueel. De country-elementen blijven aanwezig, maar hier is meer ruimte voor balladeske opbouw en emotie. chorei eu sofri, lutei muito e cresci. Eu sorri, chorei, eu sofri, lutei e assim fui feliz. Ao crescer com a dor, aprendi com amor, construí meu caminho. Vida que eu não escolhi, mas cedo percebi seria o meu destino. Quantas vezes chorei, mas persisti e não parei de seguir o meu sonho. Levei da vida, aprendi, eu lutei, mas cresci. Meu presente é risonho. De tanto que passei, quantas vezes sorri, mas por dentro chorar. Infância que passou e o homem que hoje sou parou de sonhar Quem eu era Ainda sou e não mudo Na vida vive de tudo E a história não é mentira Lá no fundo Fui criança feliz Hoje amo a vida sempre quis. Ao olhar-me no espelho, percebi que cresci, transformei minha vida. E é ao recordar o passado Ainda sinto no peito uma saudade doída Hoje sinto e sei por tudo que passei Até aqui chegar A criança que fui e o homem que hoje sou Não parou de sonhar Na vida vive de tudo E a história não é mentira Lá no fundo Fui criança feliz Hoje amo a vida A vida que sempre quis Quem eu era Ainda sou vida vive de tudo E a história não é mentira Lá no fundo Fui criança feliz Hoje amo a vida A vida que sempre quis Hoje amo a vida A vida que sempre quis e dela sou Deze song draait om het verlangen om na omzwervingen weer thuis te komen. Een klassiek country thema in een modern jasje. De combinatie van een pakkende melodie en een opbouw naar een breed meezing van refrein maakt Home Real Soon van Alex Madder tot een typische afsluiter of meeneurie weer naar huis zong. In de tweede uur sierde honky tonk en klassiek songschrijven het landschap, met Colin Ray en Hoyt Exton als zwarte punten, terwijl Sonny Sweeney, Cassie Valazza en Zee Amaro zorgden voor respectievelijke Texaanse, dromerige en Zuid-Europese accenten. De reeks recente singles aan het eind trok de boel weer strak naar het nu, zodat Crossroads uitkomt bij een breed internationaal beeld van de huidige country en rootswereld. Coffee's on the counter and I know She's gonna have a teddy, don't want me to go I'm driving these miles for dreams to come true. Every goodbye cuts a little bit deeper, but every hello that gets a little sweeter when I'm out that door. I'm not leaving you behind. I'm chasing something bigger, so your stars can always shine. Every note I play, every song I write, every long late night on the road on the line. Just know my girl. promise taking pictures And we'll hang them on the fridge I'm always asking how lot of fumes never see another. Stopping them is doing that doozy, you do I've been working all day, playing all night, saving my money for the ballroom life, dreaming a weekend habit I can't quit. Now I'm shoving every quarter in a pool machine. She's the best damn shooter that I ever did see.